7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De daling van de criminaliteit is het afgelopen half jaar gestokt... blijkt uit nieuwe criminaliteitscijfers van de politie. Over heel 2018 daalde de criminaliteit wel. In totaal werden er het afgelopen jaar 766.000 misdrijven geregistreerd. Ruim 6 minder dan in 2017. Voor het eerst in jaren steeg het aantal overvallen. De laatste maanden zijn veel supermarkten en maaltijdbezorgers beroofd. Volgens de politie worden die meestal gepleegd door jonge amateuristische daders. De Tweede Kamer vindt dat het experiment met de teelt van staatswiet... alleen kans van slagen heeft als coffeeshops in de aanloop naar de proef... zowel staatswiet als illegaal gekweekte wiet mogen verkopen. De Kamer wil zo voorkomen dat klanten al op de eerste dag uitwijken naar straathandel. Het kabinet zal later op de wens reageren. In het regeerakkoord is afgesproken dat er een experiment komt met het legaal produceren van cannabis. Daar doen zes tot tien gemeenten aan mee. Een Nederlandse snowboarder is in Oostenrijk veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijk vanwege een ski vorig jaar in Saalbach-Hinterglem. De 20-jarige Nederlander botste tijdens een afdaling met een Oostenrijkse vrouw. Zij overleed korte tijd daarna. Voor de rechter was het een ingewikkelde zaak, er waren geen getuigen van het ongeluk. Oostenrijk behandelt een ski-ongeluk als een verkeersongeluk. Er zijn voorrang- en snelheidsregels. De snowboarder zou te hard naar beneden zijn gegaan. En op een veiling in Londen is antiek van koningin Juliana onder de hamer gegaan voor 30.000 euro. Het gaat onder meer om porseleinen vazen en Duits en Nederlands servies. Bij veilingshuis Sotheby's worden de stukken aangeduid als eigendom van een prinses. Ze zijn vermoedelijk ingebracht door prinses Christina, de jongste dochter van Juliana. De RVD wil alleen kwijt dat een lid van de koninklijke familie de stukken heeft aangeboden. En dan het weer. Het wordt droog en de temperatuur daalt vrij snel tot rond het vriespunt. Lokaal kan het ook glad worden. Morgen is het wisselend bewolkt en vrijwel droog. Dan wordt het 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A7 Zaandam richting Hoorn voor Purmerend 7 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Diemen is een ongeluk gebeurd. Tussen Amstelveen Oost en Knopend Diemen staat 5 kilometer file met 40 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. De N235 Amsterdam richting Purmerend voor Ilpendam 5 minuten vertraging. De N242 Alkmaar Middenmeer bij Alkmaar 5 minuten vertraging.